Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken overweegt om de terroristische status van de Houthi-rebellen in Jemen terug te draaien. In de laatste dagen van de regering Trump werden de Houthis bestempeld als terroristisch. Een woordvoerder zegt dat die status nu zo snel mogelijk wordt geëvalueerd vanwege de humanitaire crisis in Jemen. Door de terroristische status kunnen er zwaardere sancties worden opgelegd. Hulporganisaties waarschuwden direct dat het besluit zou kunnen leiden tot een escalatie van het conflict in Jemen. Vier mannen die betrokken waren bij de fatale smokkel van 39 Vietnamese migranten moeten jarenlang de cel in. De twee hoofdverdachten krijgen een gevangenisstraf van 20 en 27 jaar. De lichamen van de migranten werden in oktober 2019 gevonden in een koeltruk. Volgens de rechter zijn ze in ondraaglijke pijn gestorven. In Groningen is afgelopen avond een supermarkt overvallen. Meerdere mensen haalden de winkel overhoop en namen verschillende producten mee. De politie heeft een aantal verdachten aangehouden. Hoe groot de schade precies is, is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. Omwonenden hoorden een harde knal op het moment van de overval. De politie in Groningen denkt dat er mogelijk zwaar vuurwerk is gebruikt. België verlengt de geldende coronamaatregelen... zoals het beperken van contacten, zoveel mogelijk thuiswerken... en het dragen van mondmaskers. Daarnaast is er ook een nieuwe maatregel afgekondigd. Een reisverbod voor niet-essentiële reizen van en naar België tot 1 maart. Het verbod gaat woensdag in. Premier De Croo zei verder dat niet-medische contactberoepen zoals kappers... mogelijk op 13 februari weer open kunnen. Het weer. Vannacht neemt de kans op een bui toe en lokaal kan er winterse neerslag vallen. De temperatuur ligt rond het vriespunt.